Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is tijdens een persconferentie in het Witte Huis over de coronacrisis opeens weggehaald door beveiligers. Na een paar minuten kwam hij terug. Trump vertelde dat vlakbij het Witte Huis een schietincident was geweest en dat iemand naar het ziekenhuis is gebracht. De situatie was snel onder controle, zei hij. Volgens de president lijkt het erop dat iemand is neergeschoten door de geheime dienst. Over de toestand van diegene is niets bekend. Bij de protesten in Wit-Rusland is een dode gevallen. Volgens de politie stierf de man toen een explosief dat hij naar de politie wilde gooien afging in zijn hand. In onder meer de hoofdstad Minsk zijn opnieuw veel mensen de straat opgegaan om het vertrek te eisen van president Lukashenko. En ze willen eerlijke verkiezingen. Er zijn demonstranten aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. Journalisten ter plaatse en oppositieleden zeggen dat de politie ook op betogers heeft geschoten. Er waren zorgen over oppositiekandidaat Tiganovskaya. Ze was al uren niet gezien en haar campagneteam wist niet waar ze was. Maar haar team heeft inmiddels laten weten dat ze veilig is. In Scheveningen is een man van 19 uit Rotterdam om het leven gekomen. Politie heeft twee verdachten aangehouden. De man werd rond half zeven bij de opgang van de pier neergestoken. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek aan zijn verwondingen. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Bij Feyenoord blijkt een tweede speler besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Ook nu is vanwege de privacy niet bekendgemaakt wie het is. De voetballer speelde gisteren mee in de oefenwedstrijd tegen Sparta. Het nieuwe coronageval binnen de ploeg is zo goed als zeker het gevolg van contact met de ploeggenoot die wegens een positieve coronatest al sinds afgelopen vrijdag thuis in quarantaine zit.